memories Been invited on dates I might have gone but what for I'll Awfully different without you Don't get around zijn de sirenes afgegaan. Mensen in de wijde omgeving krijgen de raad ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Op Camelot waren dit jaar al tientallen incidenten. Vorige week was er nog een brand in een ammoniakfabriek. In Jordanië heeft een politieman twee Amerikanen en een Zuid-Afrikaan doodgeschoten. Het gebeurde bij een trainingscentrum dat door de Amerikanen wordt betaald. In het centrum bij de hoofdstad Amman worden Iraakse en Palestijnse veiligheidstroepen getraind. De gedode Amerikanen zouden er als trainer werken. Er zouden drie mensen gewond zijn geraakt toen de dader om zich heen begon te schieten. De schutter zou zelfmoord hebben gepleegd. Het regionale parlement in Catalonië heeft een eerste stap gezet naar onafhankelijkheid van Spanje. Een meerderheid ging akkoord met het plan om het onafhankelijkheidsproces in gang te zetten. De voorstanders van onafhankelijkheid hebben sinds de verkiezingen in september een meerderheid in het Catalaanse parlement. De Spaanse premier Rajoy heeft direct na de verkiezingen al gezegd dat hij elke stap richting onafhankelijkheid niet zal accepteren. Hij heeft morgen spoedberaad met zijn ministers over welke vervolgstappen er nu nodig zijn. De Belgische actrice Dora van der Groen is overleden. Van der Groen speelde behalve in het theater ook in vele films en tv-series. zoals ze te zien in Dr. Pulderside, Papavers en Antonia. Ook was ze actief als toneelregisseur. Dora van der Groen was 88 jaar. Het weer bewolkt en wat regen. De wind neemt toe. Aan de noordwestkust wordt hier hard tot stormachtig. Het wordt een graad of 14. Morgen wat minder wind, verder verandert er weinig. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.